Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Skopje, de hoofdstad van Macedonië, hebben demonstranten het kantoor van de president belaagd en vernield. Ze sloegen ramen in en staken meubels in zijn kantoor in brand. Zeker twaalf mensen zijn opgepakt. De betogers zijn woedend dat de president amnestie verleent aan politici die zijn betrokken bij een groot afluisterschandaal. De link tussen het Zika-virus en afwijkingen bij baby's is nu definitief bewezen. Dat stelt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC. Zika leidt tot microcefalie, dat is de aandoening van het zenuwstelsel... waardoor baby's met een te kleine schedel worden geboren. En dat zorgt weer voor ontwikkelingsstoornissen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelde begin deze maand al dat daar sterke aanwijzingen voor waren. De busstaking van komende avond in Almere gaat niet door. De gemeente en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over maatregelen om de veiligheid voor chauffeurs te verbeteren. Zo worden de cabines veiliger gemaakt, komen er extra beveiligers in de bussen en is het straks niet meer mogelijk om nog met contant geld te betalen. In Bulgarije is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij als burgerwacht jacht heeft gemaakt op migranten. Afgelopen weekend ook een video op waarop te zien is hoe vluchtelingen door een groep Bulgaren is vastgebonden terwijl ze worden uitgescholden. Bulgarije keurde de actie meteen af. En Ringo Starr heeft een optreden geannuleerd in North Carolina. De ex-drummer van de Beatles protesteert daarmee tegen de zogenoemde WC-wet. Die houdt onder meer in dat transgenders alleen nog naar openbare toiletten mogen... die passen bij hun geboortegeslacht. Eerder zegden Bruce Springsteen en Brian Adams ook al optredens af in North Carolina. Het weer nog lokaal kan wat mist voorkomen.